Jongen, ik breng je naar bed. Morgen, dan maken we samen weer pret. Slaap maar, ik zal heus niet te gaan. Het is tussen mama en mij misgegaan. Sluit nu je oogjes en droom. Straks wordt het leven voor jou wonderschoon. Droom maar, ik sta aan je zij. Mijn jongen, droom maar van mij. Het is nog voor jou dat ik leef, waar ik mijn liefde aan geef. Laat je vader ook later niet bestaan. Nog onbedorven lig je daar, met je blond krullend haar. In je oogjes gesloten sta voor jou altijd klaar. Jongen, ik breng je naar bed. Morgen, dan maken we samen weer pret. Slaap maar ik zal heus niet te gaan. Het is tussen mama en mij misgegaan. bedorven lig je daar met je krullend haar en je oogjes gesloten. Ik sta voor